verboden om paddenstoelen als drugs te verkopen, omdat gebruikers er agressief en gevaarlijk door kunnen worden. Het weer vanavond en vannacht droog en alleen in het noorden kans op een bui. In het binnenland kan de temperatuur dalen tot het vriespunt.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 Je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te proberen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling gaat maar wat zin ik doen. En met de hand even in de tijd loopt er de stroom op. Alles donker, lampen, hoed, verdienen dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed toe. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen Ik bestel maar, bestel maar, bestel. listamann Ég veit að ekkert nýkan nóttir Nog eftir sem tannbygginning Du bedögt dich langs der Brote bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik te verdeugding langs de broden. Ja, hij staat niet echt eh, sterk in zijn schoenen hoor. Deze Jacques Poels van de formatie Roanaise. Bestel maar. Als er eentje besteld heeft, ja, dan gaat hij zeker mee naar binnen. En zal hij wel blijven plakken. Zo zegt hij zelf. Nee, dit is niet de eerste mis, hoor. Niet de tweede, de derde of de vierde mis van de zondag. Dit is het programma Muziekrier. Welkom overigens. Montezuma's Revenge, Blind Man's Dream. Zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En zij vragen zich af, waar zijn al die jonge Turken toch naartoe? turks go away, away. Where did all the young turks go? One night I woke up in a pool of sweat. My heart was pounding in my chest, my hands were limp and wet. I looked beyond the bed, and what did I see? Four horsemen of apocalypse staring down They sat there in the saddle and they pinned me with their eyes. Torn and grimy were their clothes, their horses thin and tired. I could not see his lips move, but his voice rang soft and low as the darkest of the horsemen asked me, Where did all the young Turks go? Hey! vroegen ze zich af in 1993. Where did all the young Turks go? The Montezuma's Revenge. En dit is een stuk nieuw hoor. Dit stond uit 2009. Let It Go, zo heet de cd die Rick Brossard uitbracht. En dit is Crucifix Jewelry. En in datzelfde jaar brachten Agda en de Munnik ook een cd uit. Jouw leven lang bij mij. Prachtige liedjes staan erop, allemaal geschreven door die Thomas Agda en Paul de Munnik. Maar dit is ook geschreven mede door eh, David Middelhof. Alleen maar hier. Er is een plek, ik zeg het maar meteen. Ik breng je er één keer in gedachten Maar hierna dus niet je ziet het één keer, het is van mij alleen. Het is in een tuin onder de grootste boom, waar ik mij even in de schaduw droom. Dus niet weg van jou, maar naar mij toe, naar mij alleen. Alleen maar hier Wacht de wereld mij gestolen en dan stiekem doorverkomt. Alleen maar hier, alleen maar hier heb ik de rust gevonden die ik altijd ergens anders zo. kan me niets gebeuren. Hier ken ik het Laag-Holland, het is van mij. Zie jij, maar mooi van Zeeland en van Drenthe, dan zing ik mijn laag. Als je op de bodem van Noord-Holland staat en de zon over de velden gaat, meer hoef ik niet en meer is het ook niet. Het is goed. Het is niet veel hoogstens het paradijs, zelfs als het gevangen is in sneeuw en ijs. Vanaf hier is het van mij, van onder deze boom, en zo is het goed. kan niets gebeuren. Hier ken ik het, Laag-Holland, het is van mij. Zing jij me mooi van Zeeland en Daniel Strente. Dan zing ik mijn Laag-Holland er graag bij. antwoorden gevonden, zonder dat ik er naar zocht. Alleen maar hier, alleen maar hier. En ja, het grote huis daar heb ik er maar bij gekocht. hele mooie schrijvers. zijn die Agda en de Munnikse schrijven al hun liedjes zelf en eh, produceren het dan ook nog eens een keertje zelf. Van Pierre Kaartner, beter bekend als vader Abraham, wordt wel eens gezegd dat hij alleen maar zoet, zure liefjes, liedjes kan schrijven. Alleen maar van die, van die meezingen, van die meelallers. Nou, hij heeft bewezen dat hij het ook wel anders kan. Zij het dan samen met Julie Forsythe. En dan heet het... sit and watch the world go by. It's so easy when you try. But to face this time without you is more than I could ever bear. The days are lonely without you the nights are harder to get through. My only life is when I'm sleeping, dreaming of my love for you. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean to let you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more than you will know. Zo hoor ik deze Litouwers het liefste. Hij heeft ook eh, andere liedjes opgenomen. Maar op deze manier komt zijn stem het beste tot zijn recht. En dat komt ook in de cd Country Roads. It Turns Me Inside Out. En hierna, nog eentje van Litouwers. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me what you're gone. can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a it's over, and in another way it turns me inside out. In a way, I guess it's better, even though there's nothing good our goodbye. But I know couldn't hold you. Now you've found the wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you. But I guess that's what goodbye is all about. but I find the lot of heartaches on the other, And I can't say I look forward to those nights I'd be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy, and now losing you will change my life don't. look doubt. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside inside out. verlangen van uh, Lee Towers om eens een keer een cd op te nemen met allemaal prachtige countryliedjes. En eh, de platenmaatschappij die zei tegen hem van nou als jij dat wilt, doe je best. Nodig de mensen maar uit die jij wilt eh, hebben die meewerken aan die cd. Nou in ieder geval Jan Rietman. Maar hij wist ook dat South Mountain, een van de bekendste bands uit Canada, naar Nederland zou komen. En toen zei hij van daar wil ik graag die cd mee opnemen. En dan als producer Ruud Hermans. En misschien dat hij dan ook wel een liedje met mij wil zingen. En zo geschiedde hoor. Een duet, a Hand That Rocked Your Cradle, Hermans en Towers.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 She didn't seem to matter what he needed. He could always count on Mama to survive. And regardless of sleep she might be losing. He always found a twinkle in her eyes. There ought to be a hall of fame for mamas, creation's most unique precious pearl. And heaven helps us always to remember that hand that rots the cradle rules the world. She taught him all the attributes of greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible, her hair was gray and her little man was gone. There nation's most unique and precious bird. And heaven helps us all. and I won't give in. My final chance, the final fight, we're gonna win. This is the day, the time has come to stand together, together as one, and we won't. for we will be the number one. Out of the darkness into the light, we'll see who's wrong and we'll see who's right, and we won't go down till we reach that crown will play that game. They will shout our name on our way to bed. This is the day. The time has come to stand together, together as one. one goal. This is our final call. Now the winner takes it all. This is the day. The time has come to stand together, together as one. René Vroger, binnenkort wordt hij 50 en dat wordt dan uh, eh, groots gevierd in Amsterdam. Hij krijgt daar een klein feestje van al zijn eh, vrienden. Onder andere Edcilia Romli, eh, André van Duin heb ik gezien. En die gaan allemaal liedjes van hem zingen. Zijn grootste en zijn bekendste hits. En ik dacht even van, ja, het is me gelukt. Eindelijk, ik heb een keer kaartjes gevonden voor René Vroger. Blijken het allemaal vrienden te zijn die liedjes gaan zingen voor hem. Nou, daar, ben ik niet, uh, daar sta ik niet op te wachten. Ik wil best een keer naar een concert van René Vroger. Om de een of andere reden is me dat niet gegeven. Ik grijp iedere keer naast die kaartjes. Oh, I'm trying to leave the memories behind me. But you're always on my mind to remind me. I know my mission is to learn to live without you. But still, I wish I had you here to wake up to. And as tonight I saw you slowly walking through that door, never in my life I wanted anything that you have to lose. was I to know you'd leave me broken hearted? Or oh, maybe I should try to never see your face again. Cause in so many ways you changed my life. I'm a different man. And I should know by now I'll never be the one. And every other thought is bound to make my brown eyes blue. why, why are you so beautiful? And why did you have to look that way? Oh, oh tell me. dat u zegt van ja, maar eh, hij heeft een paar keer Ahoy verkocht. Heb je daar toen geen kaartje voor kunnen krijgen dan? Mm, ja, daar had ik toen wel een kaartje voor kunnen krijgen. Maar dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Nee, ik wil René Vroger gewoon in een klein zaaltje zien met alleen zijn stem en natuurlijk de, de backing vocalisten erachter. Maar gewoon zijn stem en niet die van eh, al die andere schreeuwlelijkers bij. Excuses hoor, maar dat is mijn mening. Ook hier in een liedje van Stevie Wonder, de stem van René. Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind frequently you're wearing perfume. When you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know. Never. misses what what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they all trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you keep in just say nothing's changed. Well, I am a man of many wishes. I hold my premonition, misses. What would I really feel? My eyes won't let me hide, cause they are. Moet u zich eens voorstellen, Stevie Wonder. Hij heeft dit nummer geschreven toen hij 14 jaar oud was. Een mannetje van 14 jaar dat zulke prachtige liedjes kan schrijven. En dit is een man en een gitaar, Cornelis Vreeswijk. Hij heeft het over de nozem en de non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Ei in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En honderdduizend kussen kreeg de nozen van de non, kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit. En haar ogen puilden uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non, van de reacties van de non. Lieve de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant, ja die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikten de noon. En verklikte ze de noon. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non, van de nozen en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de nozen gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is het nogal raar. Een dubbel cd van eh, Cornelis Vreeswijk. Hij is uitgebracht na het overlijden van die man en daar staan al zijn grote hits op. Een paar weken geleden zat ik naar de Sandwich te luisteren op Radio 2. Het was ongeveer de laatste uitzending van de Sandwich op eh, zondagmorgen, want ze zijn helemaal verplaatst zo'n prachtig programma verplaatsen ze gewoon dan naar de vrijdagnacht. Terwijl daar geen mens meer naar luistert. Maar goed, het programma is verplaatst. Dat is de keuze van de mensen van Radio 2. Ik hoorde daar een nummer voorbij komen. Seven Seas of Ache van Ricky Cole. En toen dacht ik bij mezelf van, van die dame wil ik een cd hebben. Ik ging naar mijn favoriete platenzaak en ik zei tegen die man van... heb jij van mij een cd van Ricky Cole? En hij pakte er eentje uit de kast en toen zei hij, ja deze. Ik zei, nou dan wil ik hem meenemen. Toen zei hij van, Jij bent gek, die heb je al. Zegt, nee, die heb ik niet. Ja, die heb je wel. Ga thuis maar eens kijken. En inderdaad, na even zoeken kwam hij tevoorschijn. Ergens uit een laadje, onder in mijn platenkast. Een nummer wat eh, Bob Dylan heeft geschreven.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 I will hold. of the earth for you to make you feel. Kiko, een prachtige stem. Eh, een dame die eh, bijna geen... ja, ze schrijft wel wat eigen liedjes, maar toch niet dat je nou zegt van... Nou, die heeft heel wat eh, liedjes zelf geschreven, hoor. U weet het, ik kan best af en toe wel eens een keer kritisch zijn. Ik kan best wel zeggen dat ik een cd goed of helemaal niet goed vind. Alleen in Frankrijk ben ik daar iets voorzichtiger mee. zeker als je het hebt over Johnny Holiday. want... Als je daar iets verkeerd zegt over die grote man daar in Frankrijk... Nou, daar kun je het wel vergeten hoor. Ik denk dat je dan met kop en kont gewoon de grens over gegooid wordt. Want nog steeds, ondanks dat hij al op leeftijd is, ik weet niet precies hoe oud, maar dat hij al op leeftijd is, is hij nog waanzinnig bekend daar. Meestal in het Frans natuurlijk, maar hij heeft in uh, Spieken 1984 heeft hij ook een LP-CD opgenomen met Engelstalige liedjes. Onder andere Fool for the Blues. Don't say you love me, baby. I know you'd be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to them blues. Always getting high. sometimes did a fool for the blues. Brabant loopt een eh, man rond Roland Verstappen. Hij heeft eh, nogal wat hits gehad in het verleden. En pas geleden heeft hij ook weer een cd uitgebracht. En toen heb ik hem gesproken en toen zei ik tegen hem van... daar staat zo'n vreemd liedje op Je krijgt een kleine hoek. Ben je daar nou opgekomen? Nou, zei hij, ik was met mijn kinderen in, eh, in het pretpark hier in Brabant... en toen kwam ik langs, dat, eh, langs die attractie en toen dacht ik meteen bij mezelf van... Dat is wel iets om een liedje over te schrijven. Met al die dwergen er rondomheen. Ja, dan moet het op een keer eens gebeuren, hè. Dat Sneeuwwitje gewoon een kleine krijgt. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van een dwerg. Zo waren ze een prinsesje en haar moeder was al dood. Ze had alweer een ei, maar hij boterde niet zo. Dus je wat een lam, toen kwam ze daar nog aan. Nou, ze was makkelijk schoonwit, al in bloed. Ze was konden nog een stiefmama en dus al vluchtte klos. Die jager nam ze op dag mee naar het enge bos. Hij zit er het dooien, maar hit toen aangebooien. Het geliefd met vermelaar de los de jager ging van puur voldoening toen de kant ook nou uit. Sneeuwwitje liep te dwalen door het grote enge woud. Ze praatte tegen dieren, maar ergens tegen vieren. Kreeg ze honger en het wieren door erg koud. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een werk ging de heel wijd weg, zag ze een klein huisje staan. Het paleis kon ze niet fijnen, dus is naar daar gegaan. Ze dacht, geen man is thuis de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar eens naar binnen ga. Binnen stonden zeven borden, melk gegort, pap klaar. Zeven kannen bier, bier ze ook gauw gewaar. Ze viet er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op, grootste bed al daar. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine in een buik en een werk. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een werk. naar een vader voor haar kind. Ze is al mannen zwanger en dat komt niet van de wind. gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben zeven dwergjes haar heel zacht bemind. Snow, witje krijgt me kleine. Sneeuwwitje krijgt me kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine zin een buik en een berg, Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine zin een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt een kleine van een dwerg. Sneeuwwitje krijgt de kleine. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwwitje krijgt de kleine in een buik en een berg. Sneeuwwitje krijgt de kleine van een dwerg. legs fine. This could be heaven for everyone.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 Een Duits vrachtschip dat gisteren door Somalische piraten bij Kenia werd gekaapt is weer vrij. De Duitse marine heeft het schip bevrijd en er is geen losgeld betaald. De piraten, die een miljoen dollar losgeld hadden geëist, zijn gevlucht. Het vrachtschip heeft zijn reis naar Zuid-Afrika volgens plan doorgezet. Een Griekse tanker die gisteren ook voor de Afrikaanse kust werd gekaapt is nog spoorloos. De Nationale Recherche heeft een groot crimineel computernetwerk onschadelijk gemaakt... dat sinds juli 2009 wereldwijd minstens 30 miljoen computers heeft besmet. Dat gebeurt als mensen een e-mail met een bijlage openen. Met het afsluiten van besmette computerservers is het netwerk ontmanteld. Het brein achter het Bredolab-netwerk, vermoedelijk een Armenier, loopt nog vrij rond. In het noorden van Afghanistan is een Nederlandse hulpverlener ontvoerd. Dat is bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van welke hulporganisatie de man deel uitmaakt is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen hebben vier gewapende mannen de Nederlander en zijn chauffeur gekidnapt. Ze zijn volgens een plaatselijke bestuurder richting Kunduz gevlucht. De huizenmarkt in de Verenigde Staten zit weer in de lift. In september werd 10% meer huizen verkocht. Economen noemen de stijging goed nieuws, maar waarschuwen wel voor de mogelijkheid dat de huizenverkoop in oktober en november weer daalt. Veel Amerikaanse banken en hypotheekverstrekkers hebben namelijk een voorlopige stop afgekondigd op executieverkopen. De anti wet is een succes. Volgens het RIVM is het aantal vergiftigingen door paddenstoelen met een hallucinerende werking ten opzichte van 2007 flink afgenomen.